10 uur. Herman Vriend met het NOS-journaal. Om binnenkort een raket en een satelliet in de ruimte te brengen. Ondanks protesten van landen als de VS, Japan en Zuid-Korea. Vorige maand beloofde Pyongyang te stoppen met raketlanceringen in ruil voor voedselhulp. Maar vrijdag kwam het daarvan terug. Noord-Korea wil met de lancering de 100ste geboortedag vieren van de stichter van het land, Kim Il-sung. In een verklaring zegt Noord-Korea dat het vreedzame bedoelingen heeft, maar internationaal wordt gevreesd dat Pyongyang de raketlanceringen gebruikt om kernwapens mee te ontwikkelen. In Jemen is een Amerikaan gedood. Hij werd door twee gewapende mannen op een motor doodgeschoten toen hij naar zijn werk liep. De moordaanslag was in Thais, de tweede stad van het land, iets ten zuiden van de hoofdstad Sanaa. Volgens de autoriteiten in Jemen zijn de daders militanten die banden hebben met Al-Qaeda. In een pizzeria in Australië is het bedienend personeel gewoon doorgegaan met werken toen de kok een hartaanval kreeg en daaraan ter plekke overleed. Terwijl de 43-jarige man op de grond werd gereanimeerd, stapten zijn collega's over hem heen om bestellingen uit de keuken te halen. Ook werden nog nieuwe gasten naar een tafel geleid. De Australische arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. De eerste Formule 1 race van het seizoen is gewonnen door Jenson Button van McLaren. De Brit ging in Melbourne als eerste over de finish met twee seconden voorsprong op titelverdediger Sebastian Vettel van Red Bull. Buttons teamgenoot Lewis Hamilton, die van pole position was gestart, eindigt als derde. De tweede Grand Prix race is volgende week in Maleisië. Het weer, ochtends wat regen, vanmiddag droger met af en toe een bui en tijdelijk wat zon. Middagtemperatuur 9 graden aan de kust tot 12 graden in het zuidoosten. Morgen is het zonnig, maar voelt het door de wind fris aan. Dit was het NOS. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.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 There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Well, don't mean a thing. All you got to do is sing. makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said, don't mean a thing. And all you got to do is sing like la la la la da la do do so diddy do so so. Now it makes no difference if it's sweet or hot. Just to give that rhythm everything you got. Oh, don't mean a thing, boy, if it ain't got a, that a swinger. Take it, Charlie. Ja, luisteraars, eh, twee uur ZFM Jazz met Peter Denboer en Fred Kroonsberg. Het betekende niets, maar wel grote klasse. Louis Armstrong en Duke Ellington van de LP The Great Reunion. In mijn handen heb ik een eh, hele heerlijke cd van Randy Newman, The Good Old Boys. En we gaan luisteren naar De Rode Nekken. Last night I saw Lester Maddox on a TV show With some smart ass New York Jew And the Jew laughed at Lester Maddox And the audience laughed at Lester Maddox too Well, he may be a fool, but he's our fool and if they think they're better than him, they're wrong So I went to the park and I took some paper along And that's where I made this song We talk real funny down here drink too much, we laugh too loud. is in the air. baby. Hey. Love is in the air, Tom Jones. Het is nog even wachten, maar een paar dagen. En dan hebben we voorjaar en dan is er een Love in the air. Dat wil je niet weten. Maar op dit moment is het buiten nog een beetje druilerig. Maar het goede weer komt eraan, luisteraars. Tom Jones. Een fantastische zanger. Wat een keel heeft die man. En hij kan ook heerlijk jazz zingen. Alhoewel, op deze cd, The Very Best of Tom Jones, staan niet zoveel jazzy nummers. En Love in the, is in the air zat ook een beetje op de grens. Maar vooruit. Ik weet in elk geval, ik ga nog eens een keer op zoek naar langspelplaten waar ik Tom Jones kan betrappen op heerlijke jazznummers. Want dat kan hij als geen ander. We gaan naar de saxofoon en dan heb ik het over Ben Webster. Een man die op een verschrikkelijk prachtige manier kan blazen. En je hoort hem ook blazen. Want het is niet alleen de sax die eh, de mooie tonen wegstoot. Maar als het ware vanuit die lippen hoor je de lucht langs het riet gaan. Laten we gaan luisteren naar Ben eh, Webster met het heerlijke nummer Sweet Lorraine. Come on in here, come on in here, Alexander's a ragtime band. Come on in here, come on in here, it's the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before So natural that you wanna go to war That's just the best band would am Oh, my honey lamb Come on along, come on along Let me take you by the hand Up to the man, up to the man Who's the leader of the band And if you care to hear the Swanee River played In a ragtime Come on in here, come on in here They can boob a doo doo doo doo doo doo doo That's just the bestest band What I am Oh my honey lamb Come on along Come on along Let me take you by the hand Up to the man Up to the man Who's the leader of the band And if you care to hear The Swanee River played In cool Suwanee, river playing in a ragtime. heerlijk jonge, swingende Ella Gerald. En ze sketterde er ook nog eventjes tussendoor. En dat was eh, echt heerlijk om te horen. Alexander's Ragtime Band. Ik heb eh, de Rolling Stones in mijn handen. En dan denkt u natuurlijk, wat heeft dat met jazz te maken? Maar ik zag op een nummer dat daar een accordeonist bij is gevoegd. En laat nou toevallig Peter den Boer al raden wie dat was. Maar hij kent de man ook. Ja, dat is, eh, ik, ik vermoedde dat dat eh, Flaco Jiménez zou zijn. En dat klopt. Eh, vanuit de gedachte dat eh, in vergelijking met uh, Toet als je een, een jazz cd hoort en je hoort ergens een mondharmonica, waar ook ter wereld opgenomen, dan is het heel vaak Toet Stielemans. Want die, die vragen ze dan altijd, omdat dat, omdat dat geweldig goed is. Dat. Nou, diezelfde rol heeft Flaco Jiménez. Dat is een eh, man die komt oorspronkelijk uit de Tex-Mex Cajun-achtige eh, eh, wereld met zijn accordeon. Die, heb ik, die, staat dus op, op ontzettend veel LP's als begeleiding. Een paar jaar geleden toerde hij door Europa. En het leuke is dan dat als men geen, een avond vrij heeft en er is geen concertzaal, dan proppen ze toch ergens nog ergens in, op een podium. En dat was toen in de toenmalige fietsenfabriek. Daar kwam hij optreden. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Dus ik stond eerste rij. En er kwam een, eh, een mannetje op. Een groezelig mannetje met een accordeon. Die eh, hier bij het grafvuil zit staan. En die begon te spelen. Nou, de rillingen liepen liep over je rug. Echt een geweldige muzikant. Dus ik ben benieuwd wat, uh, wat wij gaan horen. Nou, laten we gaan luisteren naar een nummer wat uh, geschreven is door Keith Richards en de grote man van de Rolling Stones. En het nummer heet Sweethearts together. the silver lining whenever a cloud appears in the blue Remember somewhere the sun is shining And so the right thing to do is make it shine for you A heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. is no greater love. Ramsey Lewis, luisteraars. En daarvoor hoorde u Chad Baker met Look voor the Silver Lining. Ik heb een prachtige LP in mijn handen. Met een mooi plaatje. Met de grote saxofonist uh, Lester Young. En daarachter Count Basie op de piano. En ze waren aanwezig op een eh, festival in Newport. Dat is in Amerika. En ik hoorde net van Peter de Boer dat als je daar was geweest, dan was je kostje gekocht. We gaan luisteren naar het eerste nummer van deze LP, 'Swinging at Newport. Maar ik ga nog even de bezetting aankondigen. Het is een arrangement van Ernie Wilkins. U hoort Count Basie Band en de solo in eh, volgorde Basie op piano, Frank Westenor 6. Joe Newman op de trompet, en Frank Foster op de tenorsax. Laten we gaan luisteren naar Swinging at Newport. I've had this simple urge you're feeling Something tells me that I've got to let go Cause these clouds trying to overshadow my sunlight Trying to steal my shine Somewhere deep down inside There's a place I can hide If I want to a place I can run to. But the knocks on my soul try to grab a hold Stark was dat. Ze heeft een schitterende cd opgenomen, Bags and Shootcases. En ik vind dat deze stem overtuigt, warmte uitstraalt. Het is een Nederlandse zangeres. En ze is gecontracteerd door Blue Note. En eigenlijk moeten we nog een nummer van haar draaien. Want zoveel wordt zij door onze DJ's in Nederland niet de eter ingeslingerd. Maar ik doe dat wel. Een heerlijk nummer volgt nu Down the Road Sabrina Stark. Walking through promised lands, What do I see? Things imagined Becoming real, you see Am I dreaming? Acting a fool At least for one day I'll paint this picture my way Sunshine over cornfields The smell of the lemon tree Children on the back porch Smiling, playing happy So simple and carefree as can be. Yeah. Tell me more does this need? ain't nothing on my mind. Traveling down the road, ain't nothing on my mind. I ain't got no time for no happy love. While I'm traveling down the road, let me continue see what else I can find Bright sunlight, Cross the land, Cotton road And my feet in the sand Drum rhythms People in the street Dancing circles All around me Feeling so happy But what Ja, luisteraars, het eerste uur zit er alweer op. En u hoorde net When Day Is Done. En dat is een nummer wat eh, opgenomen is op 22 april 1937. Quintet du Hot Club de France. Met Stefan Capelli hoorde u Django Reinhardt. En Marcel Bianga en Pierre Barro Ferret en Louis Worda. Dat was van een eh, hele mooie cd. Jazz and European Songs volume 1. Van Frankrijk, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Italië. Allemaal oude nummers aan te bevelen. Maar we zijn er weer uit vandaag eh, wat het eerste uur betreft. De presentatie van Roosberg en de techniek was in handen van Peter den Boer. En op het tweede uur, wat u direct gaat eh, horen, draaien we de bol weer om. En dan ga ik achter de knoppen en krijgen we de muziek van Peter den Boer te horen.